voor spoedige start. Dit is Renate Evers met het NOS Journal. Een farmaceutisch bedrijf zijn eerder geneigd de medicijnen van dat bedrijf voor te schrijven. Dat blijkt uit een onderzoek van de Volkskrant en zorgverzekeraar VGZ. Een farmaceut kan een arts bijvoorbeeld betalen voor een spreekbeurt of het bezoeken van een congres. En voor het onderzoek werd gekeken hoe vaak vier vrij nieuwe medicijnen werden voorgeschreven. Eentje daarvan, een insuline, wordt gemiddeld door bijna 22 procent van de internisten aan diabetespatiënten voorgeschreven. Van de artsen die door de fabrikant worden gesponsord schreef ruim 53 het middel voor. De Verenigde Naties gaan actief bewijsmateriaal verzamelen van oorlogsmisdaden en mensenrechtenschendingen in Syrië. Het bewijs komt in een databank en wordt aan rechtbanken gegeven als iemand zich in de toekomst moet verantwoorden voor de gruweldaden. Het gaat om bewijsmateriaal van misdaden die zijn begaan door alle strijdende partijen in Syrië. Nederland trekt een miljoen euro uit voor het project. Volgens minister Koenders is er al veel bewijs beschikbaar, maar dat is vaak versnipperd. Rusland en China hebben een onderzoek naar oorlogsmisdaden door het internationaal strafhof steeds geblokkeerd. Volgens Koenders moet daarom nu goed worden vastgelegd wat er in Syrië gebeurt, zodat het niet jaren duurt voordat daders vervolgd kunnen worden. Max Verstappen is verkozen tot sportman van het jaar. De Formule 1-coureur was niet aanwezig op het sportgala in Amsterdam, maar bedankte iedereen via een videoboodschap. Verstappen was in mei de eerste Nederlander ooit die een Grand Prix op zijn naam schreef. Sportvrouw van het jaar werd turnster Sanne Wevers. Zij won op de Olympische Spelen in Rio goud op de balk. Het weer bewolkt en regenachtig. Het is vannacht een graad of vier. Overdag trekt de regen geleidelijk naar Duitsland... en komt vanuit het noordwesten de zon tevoorschijn.